Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid gaat mensen compenseren die op een fraudelijst van de Belastingdienst stonden. 270.000 mensen kwamen daarop. Bij het minste of geringste zag de Belastingdienst je als mogelijke fraudeur en kreeg je bijvoorbeeld geen toeslagen. Er komt dus compensatie, maar zo gemakkelijk is dat niet te regelen, zegt verslaggever Marleen de Rooij. Eerst moet in beeld worden gebracht wie er precies welke schade en hinder heeft ondervonden. Dat is een kwestie die jaren kan gaan duren. Je kan ook kiezen als kabinet voor een algemene generieke maatregel. Maar ja, dan beloon je ook de fraudeurs, die natuurlijk ook op die lijsten staan. Al met al een makkelijke oplossing hiervoor is er niet. Zo'n fraudelijst is ook verboden. Zeven jaar lang heeft de Belastingdienst de privacywet overtreden. KPN denkt erover om alle telefoonwinkels in Nederland beter te beveiligen. In Amstelveen is vanmorgen voor de vijfde keer in twee weken een winkel overvallen. De daders gingen er met twee tassen vol telefoons vandoor. KPN wil nu per winkel een risico-inschatting maken. Op Curaçao zijn weer zeven Nederlandse militairen aangehouden voor drugsgebruik. Eerder deze week gebeurde dat ook al. Alle aanhoudingen komen na de arrestatie van een lokale dealer op het eiland... die de drugs aan de militairen zou hebben verkocht. Kijk uit met alcohol, dat is de boodschap die Venray wil geven aan jongeren. En om dat over te brengen gaan ze bier brouwen en proeven, maar alleen 0,0 drankjes. Vanuit de jongeren zelfbewustwording creëren eh, dat ze niet per se alcohol hoeven te drinken om mee te doen met de groep. En dat is, uh, ik denk wat het allerbelangrijkste is, zonder in te boeten of smaak of beleving, ja, toch een heel mooi product te drinken. Het zijn geen zware bokbiertjes of pittige blondjes dus, maar alcoholvrije biertjes. Prima te doen, zeggen deze jongeren. Ik heb veel eh, nieuwe bieren en eh, andere soorten drankjes eh, mogen proeven. En ik hoef niet dronken te worden, want het is helemaal niet zo interessant of zo. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten wat regen. Het koelt af naar 12 graden.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 Don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house. All caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Just to let me don't mean it.